uur. Freddy van met het NOS-journaal. Aan een conferentie in Boston eind februari kunnen 20.000 coronabesmettingen worden gelinkt. Het blijkt uit een onderzoek door een vijftigtal wetenschappers. Het is nog niet door vakgenoten beoordeeld. Eerder werd uitgegaan van 99 besmettingen. Tegenover een krant in Boston verklaart een onderzoeker de enorme besmetting bij het biotechbedrijf Biogen... door het feit dat de bijeenkomst zo vroeg was in februari. Er was toen heel weinig bekend over corona. Een van de steunpilaren van Trump, Jerry Falwell, treedt met onmiddellijke afgang af als president van de christelijke Liberty University. Deze Falwell speelde in 2016 een belangrijke rol bij de verkiezing van president Trump. Toen hij zei dat hij Trump steunde, stemden veel conservatieve protestanten ook op hem. En deze maand kwam hij in opspraak doordat hij op een foto op sociale media staat met open gulp met zijn arm om het middel van een vrouw, niet zijn eigen. Gisteren kwam naar buiten dat Falwell's vrouw jarenlang een seksuele relatie had met een zakenpartner... en dat Volbel soms toekeek. Hij ontkende, maar trad toch af. In de regio Amsterdam-Amsteland moeten feesten waar meer dan 100 gasten naartoe komen worden gemeld bij de gemeente. Het geldt voor feesten op locaties zoals zalen, boten en musea. De gemeente zegt dat uit analyses van de GGD blijkt dat besmettingen in de regio voor een aanzienlijk deel terug te leiden zijn naar feesten en partijen. En Jacob Blake, de man die zondag door de politie werd neergeschoten... in de Amerikaanse staat Wisconsin... is volgens zijn vader vanaf zijn middel verlamd. Getuigen zeggen dat de zwarte man een ruzie wilde sussen. De politie was afgekomen op een melding over een ruzie... en schoot zeven keer. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het weer. Het wordt droger, maar vanavond en vannacht wisselvallig. En vannacht en morgen gaat het hard waaien. Windstoten aan zee tot 100 km per uur en in het binnenland tot 75 km. Het wordt morgen rond de 19 graden.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 Everybody fight for emancipation. Bring it back. The way it used to be. get back on track. derde uur van ZFM Jazz. Het funky ritme van, eh, van Zandvoort, ZFM Jazz. En we trapten af met Saskia Laro, de vriendin van ZFM Jazz en de funketeer op de trompet van het album Trumpets Around the World van afgelopen jaar. Bring It Back. Joseph Bowie op eh, trombone trouwens. En eh, de rapper was Adeye John Dampau, oftewel MC Complex. Een swingend uurtje wordt het met natuurlijk ook de top 20. 20, top 2020 cover up. maquinaria universal. Imagínate si es un bambano que lleva más de 40 años andando, inventando y creando sin número de locuras que hay que ser un atrevido topband van Cuba van de afgelopen decennia, Los Van Van. Cuba altijd eh, trouw gebleven, overigens niet eh, asiel gezocht op een van hun overzeese tournees... zoals eh, Arturo Sandoval die aan het einde van de tweede uur hoorde. En het nummertje La Maquinaria, La Macinaria moet ik zeggen, van het album La Maquinaria uit 2011. releases. John Finley, Money Love. singer en songwriter. Ver over de 70 inmiddels en nog steeds een soulman van zijn laatste album. Soul, Singer, Money, Love. brengt ons bij de top 2020 cover-up. Covers Jazzy Groovy funky covers van nummers uit de top 2000 van 2019. Ja, over soulzangers gesproken. Iedereen kent denk ik wel Otis Redding, Sitting on the Dock of a Bay. En wij hebben hier een fraaie cover klaar liggen. Niels Landgren, Joe Sample en Ray Parker Jr. Binnengekomen op plek 229 in de top 2020 cover-up. Jacob Collier, de Engelse twintiger die furoren maakt... met zijn harmonische mix van pop, orkestmuziek, film en jazz... met de eh, hulp hier van het eh, Metropoolorkest, Everything... Every Little Thing She Does Is Magic van de police natuurlijk... in de top 2020 cover-up op plek 951. En mij wordt vaak gevraagd, ja, hoe komt die, eh, dat klassement nou tot stand? worden alle stemmen wel geteld? Eh, ik moet eerlijk bekennen, ik zou het niet weten. Het is per slot van rekening een cover-up. minder positief in het nieuws. Gelukkig had de Zuid-Afrikaanse Xhosa-zangeres Simfiwe Dana... haar plaatopnames al daar in Bamako al voltooid. Geproduceerd door Salif eh, Keita... Eh, geen familie van de afgezette president, voor zover ik weet. Het album, net uitgekomen, heet Bamako. Prachtig album, prachtige zangeres. across the hill. One day here and the next she's gone. Didn't even get to hear me sing my song. die op zijn debuutalbum El Dorado. Moeiteloos blues met de eh, jaren 70 singer-songwriting eh, muziek eh, vermengd. Goede gitarist met een hele fraaie stem. Een album geproduceerd door Dan Auerberg van de Black Keys. Misschien zegt die band je wel wat. Een nieuw album dus van Marcus King. En ook een nieuw album van John Papagross. my feet. One more night of running the streets. Where did I go? Why am I here? I thought I'd add me a couple of beers. At the bar, she sat, legs crisscrossed. Her eyes were blue, her skin so soft. She said, Come with me, I'll show you around, and finagle away back uptown. She's beautiful, beautiful, she's so fine. I wish I could afford her a bottle of wine. A little bit of happy ain't gonna hurt me, cause I'm as poor as old Joe's turkey. He's as poor as Joe's turkey. couldn't find a key. And she asked if she could stay with me. No house, no job, no car, hey she. I fell in love so instantly. She's beautiful, beautiful, she's so fine. I wish I could have poured her a bottle of wine She's the one for me. She's his girl. She's the one for me. beautiful, beautiful. She's so bewaarde, eh, eh, eh, bewaard gebleven geheimen van New Orleans, New Orleans, Nola, wou ik zeggen. Papa, John Papa Gross, moet ik zeggen. Een pianist die Alan Toussaint en Dr. John tot zijn helden rekent. En een nieuw album heeft uitgebracht. Central City, Old Joe's Turkey was het nummertje. En op banjo hoorde je Don Vappy trouwens. Die draaide ik in de vorige maand. Een geweldige banjo-speler. brengt ons terug bij de Top 2020 cover-up. Papa was a Rolling Stone. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mama. Bad talks going around town saying Papa had you outside church and another wife. Now that ain't right. Hey, Papa out there doing some storefront preaching. Spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm dependent on you to tell me the truth. My mama just hung her head and said, Your Papa was a rolling stone. Well, the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. Get lucky. tweemaal de Top 2020 cover-up. Eerst Hot 8 Brass Band met hun cover van The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Binnengekomen op plek 401 in de Top 2020 cover-up. En daarna de cover van Daft Punk's eh, en uh, Now Rogers en Pharrell's Get Lucky... door Richard Cheese, een crooner en comediant uit Amerika... maar hij maakt geweldige covers van moderne <clears throat> popliedjes. Richard Cheese, binnengekomen op 987 met Get Lucky. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Knew she can make it right, working late every night. Got to make money to put food on the table. And daddy had to do the same. He knew he had to do his part. So none of his children would get caught up in the game. so I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. And Mama did just the same, dropping love just like rain. She said, God. in school. Obey that golden rule. Treat another man like you wanna be treated. Share with your brother, man. If you needed giving him a hand, for in the end you might just need him. So I'd be young and free. Daddy made a way for me so my burden is light. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, but from it come the issues of life. Oh, free, free be free, wanna be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Though they both left this earth, I wanna thank them for my birth and all of the gifts they left for a lifetime. It truly was a sacrifice, they didn't even think twice. Seventh of eight and Gregory will be his name. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is light up. Mama did just the same. Dropping love just like rain. She said, guard your heart, far from it come the issues of life. Oh, free, free free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. making do with taters and grits, standing up each time you get hit. Jazz, nothing but soul. Free Gregory Porter, inmiddels een wereldster. Je kent hem wel met zijn leren petje met die gespjes <clears throat> op zijn hoofd altijd, dat petje. Ehm, van mijn zien zijn beste LP eigenlijk eh, uit 2013, eh, de LP Liquid Spirits. Um, we zitten al bijna tegen het einde van ZFM Jazz. Het derde uur met funky stuff. Ehm, we gaan eruit met eh, wat nieuwe albums nog. Niet te geloven, zelfs nu word je verwend met een eh, nieuw album. Nieuws, factcheckers, conspiracy, uh, samenzweringstheorieën beheersen het nieuws vaak eh, in de politiek dan. In de muziekindustrie, ja, die kent ook sinds een Porsche leugen en bedrog. En daar gaat het volgende nummertje over van Delta Deltaphonic Liars. funk, de soul en de holy groove. Nou, groovy was het eh, vandaag. Zeker bij ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Wil je de playlist terug luisteren of terugvinden? Dat kan op de ZFM Facebook page. Aan het eind van deze middag stal die er weer op staan. Van alle drie uur de nummers die ik gedraaid heb. En ik ga eruit met eh, een Franse chanteuse die echt de mainstream jazz geweldig kan zingen. Maar ook dingen in de pop doet, de elektronica. Ja, eigenlijk van anders. Een van de meest interessante dames <clears throat> in de jazz scene. En een primeur op de radio misschien wel. Haar album, haar nieuwe album Le Tigre met Jackie eh, Jackie Terrison op piano... komt uit ergens op 5 september, meen ik. En je hoort de to-do de to list. Dus als je nog dingen moet doen, luister naar dit eh, nummer to-do list... Ze helpen je om je lijstje klaar te maken. Camille Berthaud.